Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Rotterdam zijn vannacht twee explosies geweest. De eerste explosie gebeurde rond kwart voor drie bij een woning. Daarna ontstond brand. De tweede explosie gebeurde tien voor vier, eveneens bij een woning. Daarbij reed na de explosie een auto weg. Bij beide explosies raakte niemand gewond. De politie roept getuigen op om zich te melden. De Nederlandse belastingadviseur Frank B. is in de Verenigde Staten aangeklaagd... omdat hij meer dan 100 miljoen dollar wilde verbergen voor de Amerikaanse Belastingdienst. Eerder werkte hij voor wereldberoemde DJ's als Everjack en Chesto... maar ook voor tv-presentatoren als Linda de Mol. De belastingadviseur bedacht constructies... zodat zijn cliënten minder belasting zouden hoeven te betalen. Volgens de Amerikaanse aanklager zou hij geholpen hebben de belastingen daar te ontduiken. In New York is een mogelijke seriemoordenaar opgepakt. De 59-jarige man wordt verdacht van betrokkenheid bij een reeks van onopgeloste moordzaken. Sinds 2010 zijn de resten van zeker 10 slachtoffers gevonden op Long Island in New York. De meeste van hen waren jonge vrouwen die actief waren als sekswerker. De mogelijke dader kon worden opgepakt nadat er een DNA-match was met de overblijfselen van enkele vrouwen. Hij is aangeklaagd voor de moord op drie van de slachtoffers. In 2020 werd er met de Netflix-film Lost Girls aandacht besteed aan de mysterieuze moorden. Klimaatactivisten hebben een klassiek concert van de BBC verstoord. Tijdens de First Night of the Proms sprongen actievoerders van Just Stop Oil op het podium en hielden ze vlaggen omhoog. Beveiligers schepen vrijwel direct in en haalden ze van het podium. De actiegroep wil dat de Britse overheid stopt met het toekennen van nieuwe olie- en gasvergunningen. Ook vinden ze dat de BBC te weinig aandacht besteedt aan de klimaatcrisis. Het weer. Vannacht is er kans op wat regen en wordt het niet kouder dan een graad of 17. Komende dag opnieuw bewolkt, maar op de meeste plaatsen blijft het droog... bij 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, in Zandvoort. is Zin in ZFM. ZFM. nu de nacht. the fame, I know what she thinks.